Volgens de linkse oppositie zitten veel mensen door de crisis in financiële problemen en kunnen ze de huurverhoging er niet bij hebben. Eerder bepaalt het kabinet dat tijdens de crisis niemand uit zijn huis wordt gezet... en dat tijdelijke huurcontracten kunnen worden verlengd. Het Turkse parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen... waarmee zo'n 90.000 gevangenen kunnen worden vrijgelaten. De wet is bedoeld om verspreiding van het coronavirus in cellen te voorkomen. De regeling geldt onder meer voor gevangenen die vastzitten voor lichte delicten... en voor gedetineerden die ouder zijn dan 65. Mensen die zijn veroordeeld voor ernstige delicten en politieke gevangenen komen niet in aanmerking. Turkse gevangenissen hebben al jaren te maken met overbevolking. Er zijn ook gevangenen besmet en overleden. Noord-Korea heeft opnieuw een raketproef uitgevoerd. Volgens de autoriteiten in Zuid-Korea zijn er dit keer onder meer kruisraketten afgeschoten... die in zee terecht zouden zijn gekomen. Ze werden afgevuurd vanaf een basis in het noordoosten van het land... en legden zo'n 150 kilometer af. Meer details zijn niet bekendgemaakt. De afgelopen weken maakte Zuid-Korea vaak een melding van Noord-Koreaanse raketproeven. Holland Casino hoeft voorlopig geen geld af te dragen aan de staatskas. De omzet van het bedrag steeg vorig jaar met 11 procent... en er zou 68 miljoen euro naar de staat gaan. Maar met de minister van Financiën is afgesproken...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 Uh, let it be, let it made up of these three words that I must say to you. I just no high Whoa. got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. I could be a lover or your shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh you got. Deeply dippy about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of passion now. about the way you walk. A contact sport. Let the neighbors talk deeply, dippy. I'm your Superman. I'll explain. You're my lowest lane. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of passion now. Hippie patch your Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles. tussen 10 en 12 live. En Barry White zit er ook in. Maar dat zal je straks wel horen.